was drifting from day to day, like a child that's lost his way in a great big world. Then a miracle happened by when you happened into my life and said you love me. All around me the world was cold, and you tenderly touched my soul with your sunshine, girl. you gave it birth, and my living you gave it worth, little Angie. Cause I love you, Angie girl. for going on through another day. Cause the tender times that we share truly show me that you care about me. Whenever life makes you cry, just remember I'm standing by tonight. Together we'll conquer all the land. begonnen met muziek uit 1969. Stevie Wonder en Angie Girl. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de impact zien van het politiewerk in het boek Moord en Brand van oud-politieman Giel Wilbrink. De column van Joost Kiewiet en groene oase wij in de Alkeet Binnenpolder. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Het is De Late Avond van Bert de Wolf. catch me cause going going Hij gaat terug. Phil Collins, althans in 2010 was hij dat van plan. Going Back was dat. En daarvoor Bewitched and To You I Belong. Ons eerste onderwerp vanavond. Het wordt inmiddels zijn achtste boek. Moord en brand en met dit boek biedt Gil Wilbrink, oud-politieman in Schiedam, samen met diverse huidige en oud-collega's een bijzondere inkijk in het dagelijkse werk van politiemensen. Herman de Bruin praat met hem. Giel, welkom. Dankjewel. We gaan het over een boek hebben. Over het boek over politiewerk. En dat is niet je eerste boek, hè? Nee, ik zou bijna zeggen het laatste, maar dat eh, <laughs> durf ik nog niet voor hun nee. te steken. Hebben we misschien al eerder gezegd. Nou, maar het is ehm, laat ik zeggen, het laatst uitkomend boek. Ja. Wat, eh, waar we het nu even over gaan hebben. Moord en brand, dat klinkt heel heftig. En dat is het ook. Ook in het boek staan een aantal moorden beschreven. Mhm. En op de omslag voorop staat een foto van de brand van de walvis, de molen die in 96 in eh, vlammen is opgegaan. In Schiedam. Jawel, ja. aan het Westvest. Er loopt s'nachts wat ik later hoorde van brandweerlieden. S'nachts om een uur of drie liep er meneer een hondje uit te laten. ja. Nou, opmerkelijke tijd. Het was spekglad, het vroor dat het kraakte. Die liep langs de molen en die dacht dat bovenin een lampje brandde. Maar hij had daar wat twijfel over. Dus hij liep door naar de Breedstraat. Daar zat de brandweerkazerne nog, mooi dichtbij. Hij belt aan, doet zijn verhaal, brandweer rukt uit... en die molen stond al volledig in lichterlaaien. Ja, ja. Die heeft waarschijnlijk al een uur gebrand voordat dat opgemerkt werd. Dus de eerste mannen van de brandweer die ik gesproken heb, die staan ook in het boek. Die, eh, waar ik een interview heb mogen afnemen. Die zeiden van, eh, we wilden een deur opendrukken, maar het metaal was al zo heet, dat drukte gewoon naar beneden. Ja, ja. ja, zo erg was het zelf met die brand. Ja. Maar goed, die omslag, op de omslag staan drie politiemannen die een slang vasthouden. Omdat ze zeiden van joh, publiek houden, hoeven we nou niet op afstand te houden. Wat kunnen wij betekenen? Dus de brandweercommandant die gaf zijn een, eh, een brandslang in de handen en die hebben mogen. Die hebben mee helpen blussen. Ja. Ja, ja, ja. Maar daar gaat het niet alleen over, want het boek heeft een andere boodschap denk ik nog erbij. Ja, de strekking van de, de verhalen eh, is eigenlijk van waar lopen politiemensen tegenaan? de verscheidenheid aan zaken waar ze mee te maken krijgen. In het grijze verleden had je dienstroosters waarop stond welk uur wat je moest doen. Ja. En als je dan van een, wat voorkwam, ernstig verkeersongeluk terugkwam op het bureau, moest dat natuurlijk eerst op papier gezet worden. En vervolgens keken ze naar de dienstrooster en dan mocht je op de koemarkt het verkeer gaan regelen. En <laughs> er werd helemaal niet geïnformeerd van hoe gaat het, hoe is het verder eh, gelopen. Dus die heftigheid die was er in het grijze verleden veel heftiger dan nu. En nu worden collega's gelukkig opgevangen als ze van een ernstig incident komen. Mhm. Om met eh, een paar collega's erover te praten. Want politiewerk is ook mensenwerk. En die mensen die komen dingen tegen waarvan je denkt, nou, daar mag je wel even aandacht aan schenken. Zoals je zelf al zegt, dat het tegenwoordig beter gaat dan vroeger. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik blijf dan hangen en dat klinkt een beetje kindelijk misschien. We, en ik was een heel klein onderdeel daarvan, hebben op 4 mei 76 de treinramp meegemaakt hier in Schiedam. Mhm. Dat heeft 24 mensenlevens gekost. Daar is veel over gepubliceerd, zowel eh, in, in, in de media als op eh, NOS en dat soort dingen. Maar eh, de mensen die daar aan het werk zijn geweest, politie, brandweer, ambulance, nou, talloze hulpverleners, daar is nooit één, één keer gevraagd van hoe is het met je? Het boek is nu klaar. Heb je reacties van de collega's? Ehm, ja, de oud-collega's moet je zeggen. Ja, nou sommigen. Ja, ik ben natuurlijk al een tijdje weg. Ja. Officieel wordt het uh, eh, 6 maart gepresenteerd bij Postscriptum, boekhandel in uh, eh, hoffer Daar had ik al lange contacten mee. Ik woonde dichtbij en dus ik zei tegen Gerben de, de Bruin, de eigenaar, van joh, eh, wat vind je ervan als ik het boek bij jou presenteer? Ja, ja. dat is ook met dat vorige boek gebeurd. Er was ook grote aanloop en belangstelling. was wel gezellig, een soort reunie was het ja, ook ja, ja, dat wordt het dan gauw. En dat dreigt het, uh, dreigt weer, te worden. Ja. Op 6 maart is dat allemaal om 4 uur s middags. Ja. ja. En ik ga het eerste boek aanbieden aan mevrouw Petra Zwang, de wethouder mhm. van, eh, van de PvdA in Schiedam. Omdat die onder andere veiligheid en huiselijk geweld in de portefeuille heeft. Lijkt me een goede zaak. En op 6 maart gaat dat allemaal gebeuren. Maar daarna is het boek ook nog verkrijgbaar. Het achtste boek van Giel Wilbrink, Moord en Brand. Allemaal te vinden en alle verhalen zijn ook te vinden over Schiedam en over de politie in Schiedam. Ja. Met de menselijke kant daarachteraan, zeg ik nog maar. Zeer belangrijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Giel Wilbrink, oud politieman, maar ook schrijver van inmiddels acht boeken. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Well, great clouds wrapped round the town like elastic. Cars stood like toys made of Taiwanese plastic. The boy laughed at the spastic, dancing around in the rain. While laundrettes clean clothes, high heels rub toes, puddles splashed huddles of bus stop crows, dressed in their suits and their boots, where they all look the Took myself down to the cafe to find all the boys lost in books and crackling vinyl. And carved out a poem above the urinal that read Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. packet. Stars shone like buttons on an old man's jacket. We needed a nail, but we tacked it till it fell off the wall. While pigeons pegged trains, sparks flew like planes. The rain showed the rainbows in the oil stains. When we all had new iPhones, but no one had no one to call. I stumble down to the stomach of the town where the widow takes memories to slowly drown. With a hand to the sky and a mist in her eyes, she said, Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. This blind man's forage. They take your dreams down and they stick them in storage. You can have them back some when you paid off your mortgage and loans. Oh, hell with this place. I go it my own way. I stick out my thumb and I trudge down the highway. Someday someone must be going the words into my heart with a needle and thread. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. You know life's for the living, so live it, or you're better off dead. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Life's for the living, so living. Or oh, you're better off dead. Passenger hoorde je met Life's for the Living. En daarvoor La Femme en Le Vide est ton nouveau prénom. Oftewel, de leegte is je nieuwe voornaam. Fijn compliment. Zometeen gaat het over wilde bijen in de nieuwe column van Joost Kiewiet. show? Do I keep it to myself or should I let her know I'm in love? Do I nurse it in my heart, hold it back in my eyes? Hide it all inside, I put out in disguise, I'm in love. Have I gotta play games even tougher the pain? suffer the doubt. I mean, so hard when you're ready for more. Could you love is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kievit. Bijen, daar gaat het niet goed mee. Dat is wel zo'n beetje algemeen bekend, denk ik. Trouwens, heel veel insectensoorten gaan bergafwaarts. Dus ook de bijen. Veel mensen denken dat het dan om honingbijen gaat. Dat is niet zo. Het gaat om de wilde bijen die van nature in ons land voorkomen. We hebben in Nederland 359 soorten wilde bijen. Daarvan staat 55% op de rode lijst. Die zitten dus in de gevarenzone. Als we niet oppassen, sterven ze uit in ons land. Diverse soorten staan op het punt van verdwijnen. Bijvoorbeeld de zandhommel. Zandhommel het ging toch over bijen? Ja, dat klopt. Maar de hommels worden in het insectenrijk ook tot de bijen gerekend. De zandhommel was vroeger algemeen. Overal op het platteland kwam hij voor. Nu nog op twee plekken: in het westen van de Hoekswaard en in de Biesbos. Met de verschillende hommelsoorten die afhankelijk zijn van klavers gaat het bijzonder slecht. Daarvan staat 80% op de rode lijst. Met de honingbijen is niks aan de hand. Dat zijn dieren die door imkers worden gehouden in bijenkasten of korven. De meeste imkers verzorgen hun veestapel goed en in tijden van voedselschaarste worden ze bijgevoerd. Daar hoeven we ons dus geen zorgen om te maken. In sommige gevallen zijn honingbijen zelfs een bedreiging voor hun wilde soortgenoten. Over het algemeen is het houden van honingbijen een natuurvriendelijke bezigheid. Maar er zijn uitzonderingen. Honingbijen moeten net als hun wilde soortgenoten het hebben van stuifmeel en nectar. Voor een groot deel afkomstig uit de natuur. Als er te veel honingbijen op één plek zijn, dan krijg je voedselconcurrentie. En dat kan schadelijk zijn voor de wilde soorten. Sommige grote commerciële bijenhouders hebben heel veel volken. In de voorzomer worden die bijenvolken verhuurd aan fruit- en zaadtelers. De natuurlijke bestuiving is niet meer voldoende om voor een maximale opbrengst van fruit en zaad te zorgen. De teloorgang van onze inheemse insecten levert dus een verdienmodel op voor de imkerijbedrijven, die vaak vanuit het buitenland in ons land opereren. Een beetje wrang vind ik dat wel. In de nazomer is er geen behoefte meer aan bestuiving van cultuurgewassen. En daar hebben de commerciële bedrijven het volgende opgevonden. Ze zetten hun bijenkasten met honderden bij elkaar aan de randen van natuurgebieden. Onder andere bij het Natura 2000 gebied de Biesbos. Vele miljoenen honingbijen zwermen uit over het natuurgebied en roven daar het voedsel van hun wilde soortgenoten weg. In die gebieden bloeit dan massaal de reuzenbalsemien. En die plant levert een bijzonder lekkere honing die veel geld opbrengt. De natuurbeheerders staan machteloos. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de instandhouding van het Natura 2000 gebied in een deel van de Biesbos. Ze zijn al jaren bekend met het probleem. Ze hebben ook onderzoek laten doen door het kenniscentrum Insecten. Duidelijk is dat de vele miljoenen honingbijen schadelijk zijn voor de natuur. Het kenniscentrum komt ook met een concreet advies over het plaatsen van bijenkasten. Niet meer dan vier bijenvolken op een vierkante kilometer en op flinke afstand van natuurgebieden als het Biesbos. Er kwam ook beleid. Alle overheden gingen samenwerken en er zou een voortvarende aanpak komen. En er gebeurde niets. Het is complex, praten ambtenaren elkaar na. Juridische instrumenten zijn niet toereikend. En er gebeurde niets. En de aantasting van de natuur ging gewoon door. Ik was persoonlijk bij het bijenprobleem betrokken geraakt omdat een paar jaar geleden ook honderden bijenkasten op dijken van het waterschap stonden. Natuurbeschermers vroegen mij als voorzitter van Water Natuurlijk of ik iets kon doen. Dat heb ik gedaan. En het waterschap zorgde ervoor dat de bijenkasten van de dijken verdwenen. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. In de zomer van 2024 kwam opnieuw een melding van natuurbeschermers uit Dordrecht. Ruim 200 bijenvolken in een weiland aan de rand van de Biesbos. Toen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Mijn conclusie was dat er wel degelijk juridische instrumenten waren. Het was gewoon in strijd met de omgevingswet. Provincie geïnformeerd, handhavingsverzoeken naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en er gebeurde niets. De aantasting van de natuur ging gewoon door. Een klacht ingediend over het functioneren van de omgevingsdienst, volledig in het gelijk gesteld excuses en de toezegging: we gaan onderzoek doen en in 2025 pakken we het probleem goed aan. Begin augustus 2025, de bijenkasten stonden er weer. Nieuwe handhavingsverzoeken en aangifte van overtreding van de wet en er gebeurde niets. Weer ging een seizoen voorbij en de aantasting van de natuur ging gewoon door. Zou 2026 een ommekeer brengen? Laten we het hopen. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouden. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest. Met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen. Met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet terwijl de mens zich mateloos uitleeft, geen eerbied en respect heeft. De aarde is te goed, toch als het hart te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan zeven plagen zal zij de mens want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen en onze doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde en blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Want de aarde is een beetje dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust. Laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. 19 jaar oud is ze. Reza, deze is dus net uit. The Willow Lake heet hij. En daarvoor Boudewijn de Groot. Een aarde. Zometeen wij, een groene oase in de Aalkeet Binnenpolder. Dat na Neil Diamond, een Lonely Looking Sky. Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky. being lonely makes you wonder why, makes you wonder why. Lonely looking sky, lonely looking sky, lonely looking sky. Lonely looking night, lonely night, lonely looking night. And being lonely never made it right, never made it right. Lonely looking night, lonely looking night. lonely looking night. we dream. For we may wait one more day, one more day. Glory, look glory day, glory looking day. And in its glory, it told a simple way. Behold it if you may. Glory looking day. Glory looking day. Ah, lonely looking sky. Van zijn album Jonathan Livingston Seagull, A Lonely Looking Sky van Neil Diamond. Ons volgende onderwerp. Een unieke, vruchtbare omgeving midden in de natuur. De verschillende componenten van wij vormen een circulair samenspel. Dat zeggen Joyce en Tom van Zwet van de Polderij. Ze zijn bij Terra Cox. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Eh, tja, wij. Eh, dan ga ik maar gelijk even naar Joyce. Eh, want je schrijft het met een W, een E en een lange I. waar staat dat eigenlijk voor? Ja, wij staat voor drie onderdelen. in eerste instantie is het het oude weiland van de boerderij waar onze vergaderlocatie in zit. Verder verwijst het natuurlijk naar wij van samen, want we wilden echt iets met de lokale bevolking opzetten. En eh, als laatste eh, refereert het naar eh, het bijproduct van kaas. Want als je kaas maakt, hou je wij over. En wij wilden ooit kaas gaan maken met z'n tweeën. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar wij is wel <laughs> overgebleven. Tom, wat is het verhaal achter het ontstaan van de polderij en die kaas hoor ik nou net. Wat is, hoe, hoe loopt het verhaal? Ja, dat is eigenlijk uh, 12, 13 jaar geleden. Toen kwam ik terug van een wereldreis. Ehm, Veel inspiratie opgedaan. Ja, precies. Ik werkte daarvoor in de civiele techniek en ik dacht, ik wil het anders doen. Dat kan ik de rest van mijn leven blijven doen, hartstikke leuk. Ehm, maar ik wil groener wonen en werken. Mooi. Ehm, en vlak daarna ben ik Joyce tegengekomen. En die vond dat eigenlijk ook wel een heel mooi eh, streven. En die was toen al heel erg bezig met duurzaamheid. Dus toen zijn we samen verder gegaan. Eh, hebben we verschillende plannen geschreven voor verschillende locaties. En uiteindelijk zijn we geland in Maasluis. En eh, die kaas, dat verhaal wil ik dan wel even weten. Want eh, het is ooit begonnen met kaas, begrijp ja, ja, ik, werkte op een biologisch eh, melkveebedrijf. en daar hebben we in eerste instantie samen een plan voor geschreven. En kaas was daar een grote onderdeel van. Ehm, uiteindelijk is die boerderij overgenomen door een vriend van mij en die is kaas gaan maken. Dus dat is ook heel erg mooi. <laughs> Oh, en die kaas heeft jullie verlaten, zal ik maar zeggen. Dat nou, die kaas ligt bij ons in de koelkast en, eh, op de bord van eh, onze gasten. En inmiddels hebben jullie de polderij en wij. Eh, wat gebeurt daar nou allemaal? Ja, wij is een samensmelting van allemaal verschillende onderdelen. Ehm, een voedselbos, een zelfoogstuin, een horecalocatie. Um, en nou, daarnaast zit dan de vergaderlocatie de polderij. Het voedselbos, daar ben ik eigenlijk het meeste mee bezig. Een, een voedselbos zegt eigenlijk al een beetje wat het is. Eh, het is een bos wat voedsel produceert. Ehm, alleen probeer je dan echt zoveel mogelijk eh, eetbare soorten eh, in het bos te zetten. Ja, eigenlijk maak je een bosrand. Dus in een bosrand werk je van beneden naar boven. Dus je hebt zeven verschillende lagen. Ehm, en dan begin je bij de grondlaag, dus de, de kruipers dan de, de eh, eh, appelbomen en uiteindelijk de notenbomen en dan nog de klimmers die er weer eh, tussendoor gaan. En wat produceren die klimmers of zijn die er meer voor de productie van zuurstof gewoon? <laughs> nee, nou, je hebt bijvoorbeeld hop, dat is in oh, Nederland wel ja. bekend, maar voor de rest heb je ook kaki. dus er zijn, je, je gaat eigenlijk over de hele wereld kijken of er in dezelfde klimaatzones, dus je kan zeggen over de hele wereld is, heb je een band waarin het klimaat ongeveer hetzelfde is als in Nederland. En in die band ga je kijken van nou, welke planten kun je naar Nederland halen om eh, die voedsel te produceren. Ik vraag me eigenlijk af, het klinkt heel sprookjesachtig. Kan je bij jullie, je kan eten bij jullie, je kan proeven bij jullie, kan je ook slapen bij jullie? Dat je wakker wordt en dat je denkt, ik ga mijn ontbijt bij elkaar sprokkelen. Nou, ik weet niet hoe je eraan komt, maar dat, ja, daar zijn we wel mee bezig. We hebben ehm, straks vijf plekken in het voedselbos, waar je de dus ochtends lekker je ontbijtje bij elkaar kan plukken. En dan eh, daar kunt slapen. En uh, er kunt genieten van het, van het mooie van een voedselbos. Nou, wat een fantastisch idee zeg. Eh, ik ga toch even naar Joyce. Jullie zijn ook een erkend leerbedrijf. Ja. Hoe zit dat? Eh, ik ben inmiddels drie jaar geleden leermeester geworden. En dat is voor de horeca een vereiste om leerlingen te mogen opleiden. En we hebben nou, op dit moment, ik denk twee keer per jaar een leerling. Dus het is echt nog wel heel kleinschalig. Ehm, dus dat kan een stagiair zijn, dat kan ook een deeltijdleerling zijn. Eh, en welke opleiding volgen die leerlingen dan? Ja, veel in de richting van de keuken, dus oh, echt koks. Eh, we hebben ook wel eens een gastheer, gastvrouw. We hebben een keer een barman opgeleid. Ehm, dus het is wel echt in de horeca-richting. Ehm, maar eh, dat wordt wel steeds breder. Ik voel dat het tijd wordt dat we even een website gaan noemen. Want waar kan je je aanmelden of meer informatie krijgen? dat kan denk ik het beste op wijstreekproeverij.nl wij En wij is met een E en een lange I. En er zit geen streepje vatten. Het is gewoon één lang woord. Ja. En we kunnen ook nog kijken naar de polderij. Als je dat intikt, vind je ook van alles over jullie, heb ik gemerkt. Dankjewel, Joyce en Tom van Zwet, voor jullie enthousiaste verhaal over wij en de polderij in Maasluis. Ik zou zeggen, een aanrader. Voordat je het weet ben je in Dromenland samen met Sarah McLachlan. I Love You, hoor je, uit 1997. En dat was de late avond van donderdag 19 februari. Morgen ben ik bij je terug voor een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Randy Crawford blijft nog even bij je. Fijne nacht.